Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De kans dat de oorlog in Gaza snel op een grotere oorlog uitdraait is kleiner geworden. Dat zegt een hoge Amerikaanse generaal. Hij denkt dat de Libanese groep Hezbollah met een aanval van afgelopen weekend op Israël... wraak heeft kunnen nemen voor een Israëlische aanval in Libanon. Wel houdt hij nog steeds rekening met een aanval van Iran. Intussen hebben de Verenigde Naties gezegd dat ze moeten stoppen met het geven van hulp in Gaza. Je hoort het Rode Kruis. Dat kan echt catastrofaal zijn. De VN is de grootste hulporganisatie in Gaza. En ze hebben nu ook aangegeven dat het niet bekend is voor hoe lang ze hun werk moeten neerleggen. Maar als hulporganisaties, als de Verenigde Naties hun werk al niet kunnen doen... dan zijn de gevolgen voor mensen gigantisch. Eh, dan krijgen ze minder voedsel, minder schoon water, minder medische hulp. Ook het Rode Kruis kan na bijna een een jaar oorlog niet veel meer doen. Alle hulpverleners zijn uitgeput en er is een tekort aan zo'n beetje alles. De A16 richting Rotterdam is ter hoogte van Hendrik Ido Ambach dicht... omdat de weg bezaaid ligt met aardappelpulp. Een vrachtwagen is zijn lading met dat spul verloren... en daardoor is de weg spekglad, zegt Rijkswaterstaat. Ze zijn waarschijnlijk nog een uur bezig met schoonmaken... voordat de A16 weer open kan. Tot die tijd moet je rekening houden met een vertraging... die kan oplopen tot anderhalf uur. Op kantoor aan het werk zijn, terwijl zo'n beetje alle andere bureaus leeg zijn... dat komt sinds corona best vaak voor... omdat de helft van de werknemers wel eens thuis werkt. Daarom is het al gauw te rustig om even een gezellig praatje met je collega's te maken. Dat zegt deze expert. In eh, meer dan 83% van de tijd kent het kantoor minder dan de helft bezetting. Dus dan is de helft van het kantoor leeg. En de vrijdag staat de koploper in. Eh, ruim drie van alle vrijdagen zijn er minder dan een kwart van de mensen op kantoor. Terwijl als mensen wel naar kantoor gaan, doen ze dat vaak allemaal op dezelfde dag... waardoor het dan juist weer heel druk is. Daarom kijken steeds meer kantoren naar flexibele werkplekken... en vervangen ze vaste computerplaatsen voor tafels waar je met je laptop aan kan gaan zitten. Het weer nog een prima zomerdag vandaag met alleen wat dunne sluierbewolking... maar vooral veel zon. Het wordt max 23 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds een lange file op de A10 op de ring van Amsterdam vanwege wegwerkzaamheden. Tussen Landsmeer en Amsterdam Oud-Zuid 14 kilometer.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 Please won't you hurry? Can't you see she's got me worried? I don't wanna lose her love. I don't wanna closer. The cross town is too slow. Hitchhiking is a no-no. She's all I'm thinking of. All I'm thinking of.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 I deceived her, and oh, I know it grieves her. 106.9 ZFN conversations where I'm struck taken you so long to find out you were wrong when you thought it held everything? You used to think that it was so easy.